Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag beginnen ze officieel de Olympische Spelen. In Tokio is vanmiddag de openingsceremonie. Het zal geen gigantisch feest worden. Er mag geen publiek zitten op de tribunes. En er zijn ook minder sporters bij de opening, zegt verslaggever Nick Wouters. Ik weet niet bij Nederland hoeveel het er precies zijn... maar wat ik andere landen lees is dat het eh, veel minder sporters zijn dan eh, eh, in andere jaren. Dus die groepen worden gewoon kleiner. Er zijn gewoon mensen die zeggen, nee, ik ga dat niet doen. Ik blijf op mijn hotelkamer zitten. Ik volg daar wel. Maar ik wil het risico niet lopen dat ik dan hier een besmetting loop en dat ik dan al die jaren die ik naar deze Spelen heb toegewerkt... dat ik die kan weggooien. Kate Oldebeuving en Tjerni Martina zijn er wel. Zij dragen de vlag het stadion in. De ceremonie begint om 1 uur. Als je in augustus op vakantie wil naar Italië... heb je een coronapas nodig... Dat ding krijg je als je, of heb je bijvoorbeeld nodig om restaurants en musea binnen te komen. Je kan hem krijgen als je één prik hebt gehad of met een negatief testbewijs. Waarschijnlijk maakt Duitsland vandaag ook strengere regels bekend voor reizigers uit Nederland. Als je niet volledig gevaccineerd bent moet je daar vijf dagen in quarantaine, tenzij je maximaal één dag blijft. Enorme rellen in twee gevangenissen in Ecuador. Daarbij zijn 22 gevangenen omgekomen, bijna 60 anderen raakten gewond. Waarschijnlijk zijn ze onderdeel van rivaliserende drugsbendes die vanuit de gevangenis doorgaan met hun werk. Geen idee of jij lekker hebt geslapen. Tom uit, uit IJmuiden waarschijnlijk niet. Hij heeft al heel lang last van krijzende meeuwen rond zijn huis. Het kan al om vier uur of vijf uur s morgens. Dan word ik gewekt uit mijn slaap door een enorm gekrijs. En dat is een kabaal van heb ik jou daar. Daarom heeft hij een zaak aangespannen over de overlast van de vogels. Als eerste ooit in Nederland. Hij wil dat de gemeente iets doet tegen zijn buurvrouw. Want volgens Tom voert zij de meeuwen. De rechter oordeelde gisteren dat de gemeente geen actie hoeft te ondernemen. Een bemiddelingsbureau moet een einde maken aan de ruzie tussen Tom en zijn buurvrouw. Eh, ik vind het twijfelachtig, maar ik wil het wel proberen. Misschien kan Tom over een tijdje weer wat rustiger slapen... want de meeuwen maken alleen kabaal tijdens het broedseizoen. Dat loopt tot en met volgende maand. Het weer, de dag begint vooral in het noorden grijs... maar vanmiddag komt de zon er steeds vaker doorheen. Het wordt een gaat op 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die staan veroorzaken niet zoveel vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je de meeste vertraging... tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid. Het oponthoud is 5 minuten.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 meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 verdronken 107 Nederlanders. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Na de VS en de EU heeft ook Australië het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 16. Dat gebeurde na uitvoerig onderzoek door de medicijnwaakhond. De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht gestart naar bootmigranten die uit de kust van Kreta in problemen zijn gekomen. Volgens de autoriteiten zijn tot nu toe 36 mensen gered. Volgens de migranten waren er 45 mensen aan boord. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt. Later vandaag op steeds meer plaatsen ruimte voor zon. En het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. is jouw keuze ZFM. saw her. I mean, you sexy. Oh my God. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California, uh. hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay, drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene, loves to be surrounded, superstars that know her name She's a rich girl from the top of the food chain.